Marjon Koekoek met het NOS Journaal. De VS legt de militaire samenwerking met Rusland voorlopig stil vanwege de crisis op de Krim. Gezamenlijke oefeningen, de voorbereiding van conferenties en havenbezoeken worden uitgesteld. Ook is overleg over de handelsbetrekkingen opgeschort. Amerika eist dat Ruslandse militairen op de Krim terughaalt naar de kazernes. Minister Kerry gaat vandaag naar Kiev om de steun van Amerika aan Oekraïne te onderstrepen. De EU gaf Moskou gisteren tot donderdag de tijd om de spanning rond de Krim te verminderen. Anders volgen gerichte sancties. Rusland heeft in ruim een week 16.000 militairen naar de Krim gestuurd, zegt de Oekraïense ambassadeur bij de Verenigde Naties. Er werd vannacht opnieuw spoedberaad van de Veiligheidsraad gehouden. De Russische ambassadeur bij de VN liet een brief zien van de uitgeweken Oekraïense president Yanukovych, waarin hij Rusland vraagt om militaire bijstand. De Veiligheidsraad kan niet veel doen, omdat Rusland elk voorstel met een veto kan dwarsbomen. Bij een schietpartij in het Brabantse Boekel is vannacht een dode gevallen. De omstandigheden waaronder het slachtoffer om het leven kwam zijn nog niet duidelijk. De man schoot op straat op de politie en daarom werd teruggeschoten door politiemensen. Een arrestatieteam werd later naar de woning gestuurd en vond de man dood in zijn woning. In New York is het proces begonnen tegen een schoonzoon van de vroegere Al-Qaeda-leider Osama Bin Laden. Abu Gheid, echtgenoot van de oudste dochter van Bin Laden, werd een jaar geleden in Jordanië opgepakt. Hij werd na de aanslagen van 11 september bekend als woordvoerder van Al-Qaeda in allerlei video's. Zijn advocaten zeggen dat hij het slachtoffer is van een persoonsverwisseling. Saudi-Arabië wil de verkoop van energiedrankjes beperken. De blikjes mogen niet meer verkocht worden in scholen, ziekenhuizen, sportclubs en regeringsgebouwen. Ook mogen producenten geen reclame meer maken of actief zijn als sponsor. Op de verpakking komt een waarschuwing dat de zoete drankjes ongezond kunnen zijn. Het weer, het is helder met lokale mistbank. De temperatuur ligt rond of iets onder het vriespunt. Overdag flinke zonnige periode en het blijft droog. Het wordt vanmiddag 10 of 11 graden.